Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het was al een advies en nu zegt het kabinet het ook. Thuis blijven als je corona hebt of klachten hoeft niet meer. De tijd dat het een bijzondere ziekte was waarbij er extra maatregelen nodig zijn is voorbij. Over naar verslaggever Ewout Kiefiet. Want wat als er nou toch een nieuwe coronavariant komt? Ja, dat is toch wel de disclaimer. Want eh, het, het, was de afgelopen jaren ook steeds zo eh, dat er elke keer weer een andere variant was. Eh, zoals op het laatste Omicron variant die dan weer besmettelijker was, gevaarlijker was. Nou, daarvan zegt Kuipers eigenlijk dat we de laatste tijd alleen maar die Omicron variant zien. Dus dat die eigenlijk die andere varianten er allemaal uit maar dat het nog steeds wel in de gaten gehouden moet worden of er niet weer zo'n andere variant komt. Het is nog wel een beetje opletten als je op reis gaat, want in veel andere landen zijn ze nog niet zo ver. Op een basisschool in Arnhem is een kind overleden. Gebeurde rond kwart over twaalf. Toen werden hulpdiensten opgeroepen voor een medisch incident op de school. In dat gebouw zitten twee basisscholen en een kinderopvang. Waaraan het kind is overleden is niet bekendgemaakt. In Velsen in Noord-Holland moet een cruiseschip met daarop plek voor zo'n duizend asielzoekers waarschijnlijk weg over een maand. Dat heeft de gemeente bepaald. Doen ze naar een digitale rondvraag bij inwoners. Daaruit blijkt dat bijna twee op de drie mensen het niet ziet zitten dat het schip nog langer blijft liggen. Het schip zou tot begin deze maand aangemeerd zijn. En het kan morgen wel eens chaos worden in Den Haag. Boeren gaan demonstreren in het Zuiderpark. En Extinction Rebellion wil weer de A12 gaan blokkeren als klimaatprotest. Ook al heeft de burgemeester dat verboden. Actievoerders van de groep kregen daarom deze week les, zag verslaggever Harro Brouwer. De groepen zijn opgesplitst in twee. Eén eh, zijn de politie, één zijn die eh, actievoerders. Dus je, je, je krijgt ook eh, te voelen hoe het is in een actie. En dat helpt enorm. Ja, je voelt meer zelfverzekerd erbij. De politie zet extra mensen in en heeft waterkanonnen uit Duitsland klaarstaan... voor het geval dat en voor het geval er rellen uitbreken. Krijg je nog het weer, er wordt steeds kouder en er valt op steeds meer plekken sneeuw. In het midden en het noorden kan er een klein laagje blijven liggen. Het koelt vannacht af tot min 3. Morgen een zonniger dagje en een graad of 7. Maar het kan ochtends wel glad zijn. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWD. Het is heel druk in de regio. Er staat nog 100 kilometer file. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt Hoek en knooppunt Nieuwemeer... nog 20 minuten tijdverlies. De A7 is druk van Zaanstad naar Horen. Tussen Purmerend en Horen 13 kilometer en 25 minuten oponthoud. Op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Beeldhoven en Eemnes...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 De afspraken zijn te vrijblijvend en niet concreet genoeg, zeggen ze. Premier Rutte heeft achteraf spijt van zijn eerste reactie op het eindrapport van de parlementaire enquête gaswinning. Na de presentatie reageerde hij kort en zei hij dat hij het rapport eerst moest lezen. Het weer. Op steeds meer plaatsen sneeuwt het. De noordwestenwind trekt aan. Het KNMI waarschuwt inmiddels met code geel in het hele land voor gladheid. you make me feel. Tired of each other, we drifted further afield. vragen over waar ik heen wil.